doordat er homo's in het Nederlandse leger zaten. Nederlandse legerleiders, onder wie Van den Bremen, zouden het met hem eens zijn... maar die bewering trekt Sheehan nu in. De PvdA in Amsterdam praat niet meer met D66 over de vorming van een nieuw college. De PvdA gaat nu verder met de VVD en met GroenLinks. Eerder wilden de Sociaaldemocraten samen met D66 de as van een nieuw college in Amsterdam zijn. Maar het ging mis toen PvdA-leider Ascher werd benoemd tot waarnemend burgemeester. Een poging om beide partijen weer bij elkaar te brengen strandde gisteravond definitief. Het gemeentebestuur van Moskou heeft vandaag uitgeroepen tot een dag van rouw. Dit vanwege de bomaanslagen gisteren in de Moskouse metro. Die zijn in de hele wereld scherp veroordeeld. De Amerikaanse president Obama sprak van laffe terreuraanvallen... die minachting tonen voor het menselijk leven. Bij de aanslagen kwamen 38 mensen om. Vermoedelijk zitten er opstandelingen uit de Caucasus achter. De politie zegt nog weinig over het geweldsincident gisteren in Feyenaard in Noord-Brabant. Daar werden in een woning in een woonwagenkamp een dode vrouw en een zwaargewonde man gevonden. Het is een echtpaar van middelbare leeftijd dat familie is van zanger Frans Bauer. De familie Bauer liet weten erg aangeslagen te zijn. De VVD haalt Europarlementslid Janine Hennis Plasgaard naar Den Haag. Ze staat vierde op de voorlopige VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, zo blijkt uit informatie die de NOS heeft gekregen.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 Now it's your turn. It's your turn to cry. So give me a rhythm just go on and just baby, go on and just. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving.